Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan duizend vrouwen hebben na een coronaprik geklaagd over menstruatieproblemen. Sommigen werden een tijdje helemaal niet meer ongesteld. Bij anderen was de menstruatie juist veel heftiger dan normaal. Dat zegt bijwerkingencentrum LAREP. Volgens de directeur is het logisch dat er nu meer klachten binnenkomen. Kijk, in het begin werden er met Pfizer heel veel ouderen gevaccineerd. Ja, dan, dan zie je dit probleem natuurlijk niet zoveel optreden. Maar nu bij jonge meiden eh, denk ik dat dat eh, meer opvalt. Je ziet ook dat er heel veel over gesproken wordt, veel op social media. Dan is het probleem natuurlijk wel, hè. de klachten zijn er wel... maar dan komen mensen misschien ook eerder op het idee om dat eh, te melden. Er wordt nu onderzocht of die klachten ook echt door het vaccin worden veroorzaakt. Duizenden mensen in de buurt van Athene zijn op de vlucht geslagen voor de natuurbranden daar. Zeker drie dorpen ten noorden van de Griekse hoofdstad zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Wel hebben meerdere mensen zich laten behandelen omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En PSV is weer een stap dichter bij de Champions League. De Eindhovenaren wonnen vanavond met 3-0 in de voorrondes van Midtjylland uit Denemarken. Volgende week moet PSV nog een uitwedstrijd in Denemarken overleven. Daarna is er nog een voorronde tegen Benfica of Spartak Moskou. En honderden mensen in Rotterdam hebben vanavond meegelopen in een stille tocht voor Joshua van 15. Mensen liepen van zijn huis naar het park waar hij afgelopen donderdag werd doodgestoken. Deze buurtbewoner liep ook mee. Volgens hem zijn er alleen maar verliezers. Ook de ouders van, van, van, de, van de daden en zijn jongen zelf, die is voor het leven getekend. Ik bedoel, wat, wat, eh, blijf altijd, eh, blijf altijd een, eh, aan je plakken. En, uh, dus we moeten bij elkaar gewoon zeggen, jongens, laten we met elkaar leven. Laten we met elkaar werken, doen, sporten en zorgen voor elkaar. Er is iemand opgepakt voor de dood van Joshua, een andere jongen van 15. De politie denkt dat de twee hadden afgesproken om een ruzie uit te vechten. En het weer nog. Veel opklaringen en haast overal droog vannacht. Morgen is er eerst veel zon. Later zijn er op sommige plekken pittige buien met onweer.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 Ik zag je foto in de krant. Ik wist niet wat ik hoorde. Je woont weer in de stad. En niet zo heel veel later zitten wij weer uren bij elkaar. Twee stoelen aan het water en je maar weer hetzelfde aan En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan?